Amber met het NOS-journaal. Georgië zegt dat Rusland een deel van het land bezet. De Russen hebben volgens de Georgische overheid grenspalen neergezet... net buiten de afvallige Georgische regio Zuid-Ossetië. Daarmee heeft Rusland zijn grens met honderden meters verlegd... in het nadeel van Georgië. Het Georgische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zeer bezorgd te zijn over de situatie. Met het verleggen van de grens komt een deel van een belangrijke oliepijplijn in handen van de Russen, zeggen de Georgiërs. Eigenaar van de leiding BP zegt dat het olietransport niet in gevaar komt. Israël voelt zich niet gebonden aan het akkoord dat de zes wereldmachten hebben gesloten met Iran over het atoomprogramma van dat land. Premier Netanyahu heeft gisteren met de Amerikaanse president Obama gebeld om zijn zorgen te uiten. Kort na de ondertekening van de overeenkomst in Wenen beschreef Netanyahu dat als een grote historische vergissing. In Rusland is opnieuw een bommenwerper neergestort. De zeven inzittenden konden uit het toestel komen voordat het de grond raakte, maar twee van hen overleefden de val niet. De Tupolev-bommenwerper had geen bommen aan boord. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Het is het zesde ongeluk met een Russisch militair vliegtuig in korte tijd. Waardoor het vliegtuig is neergestort is nog onbekend. Het is de Amerikaanse ruimtezonde New Horizons gelukt om heel huids langs Pluto te vliegen. Een uur geleden kreeg de vluchtleiding het bericht van de zonde dat de zogenoemde flyby succesvol was verlopen. De ruimtezonde scheerde gistermiddag het dichtst langs Pluto en maakte toen al de scherpste foto die tot nu toe van de dwergplaneet is genomen. In de loop van vandaag zouden er nieuwe foto's op aarde moeten aankomen die nog beter zijn.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 flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. the rooms in my head Please don't let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 25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 Maybe he's a mantra. Keep your mind entranced. It could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. constant. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, Lord, please. 天真的。